Nederland. Bij de hoger opgeleide is dat 7 De Japanse economie is het laatste kwartaal van vorig jaar harder gekrompen dan verwacht. De regering ging uit van 1,1 maar uiteindelijk krompt de economie met 1,3 Dat kwam vooral door de dalende export. Over het hele jaar groeide de Japanse economie wel met bijna 4 Het land is de op twee na grootste economie ter wereld. Het weer, vannacht steeds meer wind, het is een graad of 3. Overdag bewolkt en vooral smiddags wat regen.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 De drie waren op weg naar de stad Zavia, waar zwaar wordt gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Bij een blokkade werden de journalisten tegengehouden. Ze lieten hun perskaart zien, maar moesten toch mee naar een legerbarak in de Libische hoofdstad Tripoli. Daar werden ze geblinddoekt, vastgebonden en onder schot gehouden. Bij een van de drie verslaggevers werden kogels langs hun oren geschoten. De drie BBC-verslaggevers zijn inmiddels vrij. De Libische regering heeft de Britse omroep excuses aangeboden. Marokko gaat de grondwet hervormen om de democratie in het land te versterken. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed gezegd. Hij beloofde meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de grote werkloosheid. In Duitsland hebben treinmachinisten opnieuw het werk neergelegd. Sinds gisteravond rijden er geen goederentreinen meer... En rond deze tijd begint ook een staking bij de passagierstreinen en bij de S-baan in Berlijn. De acties duren tot 10 uur vanochtend. Het zwaartepunt van de acties ligt in Oost-Duitsland bij Halle. Machinisten van de Deutsche Bahn en zes particuliere spoorbedrijven doen aan de werkonderbreking mee. In de afgelopen weken organiseerden de vakbonden al drie kleinere stakingsacties. Ze eisen meer loon. Voor het tweede achterin volgende jaar is de